uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Museum Boijmans van Beuningen gaat mogelijk zeven jaar dicht. Het Rotterdamse college wil het museum voor ruim 200 miljoen euro renoveren. Er zit asbest in het gebouw en er is veel achterstallig onderhoud. Als de gemeenteraad akkoord gaat, sluit Boijmans volgend jaar. De collectie met werk van Rembrandt, Van Gogh en Dalí... wordt dan tentoongesteld bij andere musea. De AOW-leeftijd blijft ook in 2024 op 67 jaar en drie maanden. Hij stijgt dat jaar dus niet, zegt minister Koolmees. Hij neemt zijn besluit op basis van nieuwe cijfers van het CBS... over de levensverwachting van 65-plussers. Die stijgt wel, maar niet zoveel als verwacht. Dat komt door relatief hoge sterfte door de griepgolf begin dit jaar. Op de N211 tussen Poeldijk en Den Haag is de eerste CO2-negatieve weg van Nederland in gebruik genomen. Dat is een weg waarmee meer CO2 wordt gecompenseerd dan er vrijkomt. Zo wordt de warmte die door het verkeer en de zon wordt opgewekt... gebruikt voor de verwarming van kassen en bedrijfspanden in de buurt. En de wegverlichting gaat automatisch lager als er weinig verkeer is. In Amerika zijn twee gevangenen opgepakt voor de moord op de beruchte bendeleider en FBI-informant James Bulger. Deze maand werd hij naar een andere gevangenis overgeplaatst... en kort daarna werd hij in zijn cel doodgeslagen. Advocaten vragen zich af waarom Bulger niet op een goed beveiligde afdeling was geplaatst. Prinses Mabel, de weduwe van prins Friso... staat voor het eerst in de jaarlijkse Quote 500... de lijst van rijkste Nederlanders. Daarmee bezet ze de 149ste plaats... met een geschat vermogen van 240 miljoen euro. Prinses Mabel was een van de eerste investeerders in Adyen.